uur. Lewin met het NOS Journaal. De KD, CDA, D66 en GroenLinks weer om de tafel te krijgen. Volgens Haagse bronnen probeert informateur Jane Quillink... de onderhandelingen tussen de vier partijen weer op gang te brengen. De verwachting is dat ze niet direct gaan onderhandelen... maar eerst onder leiding van de informateur gaan kijken of er een basis is voor verdere gesprekken. Tweeënhalve week geleden liepen de onderhandelingen tussen de vier partijen vast op meningsverschillen over migratie. De Amerikaanse ambassade in Israël blijft voorlopig gevestigd in Tel Aviv. President Trump had tijdens de verkiezingen beloofd om de Amerikaanse ambassade te verhuizen naar Jeruzalem, maar daar komt hij nu op terug. Volgens ingewijden doet hij dat om de kans op een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen zo groot mogelijk te maken. En de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem zou zeker in de Arabische wereld voor enorme woede zorgen. Modderstromen als gevolg van heftige regenval blijven de bevolking van Sri Lanka bedreigen. Ruim 200 mensen zijn al omgekomen en de verwachting is dat dat aantal nog verder oploopt. Zeker 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. De eilandstaat in Zuid-Azië heeft ieder jaar last van het regenseizoen, maar dit keer trekt er een moesson over die zorgt voor extreem veel regenval. Daarnaast zorgt ontbossing ervoor dat er sneller modderstromen ontstaan. Er komt een extern onderzoek naar het instorten van een deel van de parkeergarage die bij Eindhoven Airport gebouwd wordt. Bouwbedrijf BAM heeft daarvoor een adviesbureau aangewezen. Eerder deze week begonnen ze zelf al met een onderzoek. Zaterdagavond kwam een groot deel van de parkeergarage naar beneden en er is nog steeds instortingsgevaar. Het weer dan. Vanavond blijft het vooral in het zuiden nog lang warm. Morgen zonnig en warmer dan vandaag met 24 tot 29 graden. Later in het zuiden stapelwolken en meer kans op regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 I used to choke on my emotions and I don't know why. I don't feel like Onder het motto van what the fuck, wat maakt het allemaal uit? Eh, dit was Difference van X. Welkom bij deze Alternative FM van deze 1 juni. De meteorologische zomer, dames en heren, vrienden, jongens en meisjes thuis, is gewoon begonnen. Ja, dan zal je denken, de kalender is toch altijd wat, eh, wat later. Ja, dat klopt, maar de, meteorologen, de weermannen... zoals uh, Gerrit Hiemstra, Marco Verhoef en uh, consorten... die rekenen anders. Die zeggen gewoon, de zomer is dan eigenlijk per 1 juni. Dus dat is eh, vandaag. Dus we doen dat ook eh, maar eh, vrolijk aan mee. Difference dus met X, daar begonnen we mee. Het is een beetje een proefvol lijstje geworden, zie ik tot mijn grote schrik. Dus gaan wij gewoon vrolijk verder met de muziek te draaien. Stoere muziek hier is Annika forgiven. She turns water into wine. Watching the old lady bursting into tears. Well, I might have just become the man that she had feared. I said it time for me to leave. You know I need to get things clear. Uh, please know I love your mama and there is no need for fear. Mr. Moonshine, come over here. Uh, please whisper in my ear and tell me stories of good and bad. Mr. Moonshine, please fill my head. Well, maybe I'm a sinner, and it might be strange to you, but Lord, I swear that I don't care about everything you do. If I were you, I'd stay away when I get back in town. Before things get ugly, oh my lord, I swear I'll hunt you down. Mr. Moonshine, come over here. Please whisper in my ear. Tell me stories of good and bad, Mr. Moonshine please fill my head kan een hoop. Deze Corvin Sylvester met Mr. Moonshine. De, is, eh, de EP van hem is deze week uitgekomen. Online is hij eh, sowieso al eh, te vinden. Namelijk bij Spotify. Daar kan je hem sowieso erop vinden. En Mr. Moonshine is trouwens het openingsnummer van deze EP. Dus we doen het er maar even mee. En wellicht heeft Corvin nog wel trek om nog eens een keer deze kant op te komen. Ik heb geloof ik heel veel lijntjes liggen met Rotterdamse vrienden. Of het nou Nicolas Schuit is of eh, Michel Ebert, die komt overigens eh, zo direct eh, nog voorbij. Maar daar komen straks nog veel meer van die Rotterdamse muziekvrienden langs. en zo waar hebben we al eigenlijk meteen de, eerstvolgende. Want die heeft afgelopen weekend de EP, wat zeg ik, de album gepresenteerd. My Stories. Drie weken terug. staat wel op mijn tijdlijn en op de tijdlijn van Alternative MM. Twee weken terug. Nee, dat was het dus niet. Het was 17 mei, zeggen en schrijven. Toen was Susanne Sanders hier eh, te gast met een eh, groep muzikanten... waarbij ze haar eh, muziek liet horen. we hebben de versies ook hier in de studio, die hebben we. Maar die moeten nog eventjes geknipt en geplakt en werk allemaal wat worden. En dan kunnen we er nog, ook nog wat mee zoals ze hier hebben geklonken. Maar op het album klinken ze natuurlijk even net een tikje anders... Eh, een van die nummers die ze volgens mij hier ook eh, gespeeld heeft... is eh, dit nummer. En dat nummer dat heet It's In Your Eyes. zitten dus overeenkomsten tussen Suzanne Sanders en Wouter Mol. Want Wouter Mol speelt eh, ook eh, soms eh, mee. Vaak mee, moet ik eigenlijk zeggen, met Suzanne Sanders. Maar zelf is hij ook bezig. deel van de band die Suzanne Sanders meeneemt... is ook een deel van de band van Wouter Mol. En dat was ook wel een aanleiding toe. Want hij heeft in ieder geval een Sena Popprijs van Zuid-Holland, dacht ik, gewonnen... Ik meen dat dat eh, van het afgelopen jaar is. En anders is dat vorig jaar geweest. En sindsdien is het toch wel eh, redelijk eh, crescendo met, met hem gegaan. En dit is toch muziek die je niet alledaags hoort. En de harp, ja, die is ook weer van Maartje Gillissen. die je ook hebt kunnen horen op Suzanne Sanders. de nummer It's In Your Eyes. Overigens komt Suzanne Sanders volgende uur nog een keer voorbij met nog een nummer. Want ja, kijk, als er een album is dan moet je er ook een beetje aandacht aan besteden. Zo simpel ligt dat. Ik, eh, ik heb wel eens eh, begrepen van Roevaida uit Rotterdam. Roevaida die eh, nu onder de eigen naam werk uitbracht. Dat ik al verantwoordelijk ben voor de, opbrengsten die zij krijgt van de Sena. De voorganger, of wat zeg ik, de, de, de, de opvolger van de Puma. Puma-rechter. die, ja, en dan moet je niet aan die, eh, aan die politicus denken. Hè? Eh, Siebrand en de Zeven Dwergen. Want die heeft daar weer helemaal niets mee te maken. Eh, het is gewoon een een of andere uh, auteursrechtenorganisatie voor de muzikanten. En soms heb ik wel eens geluiden gehoord dat er wel eens aan de welbekende strijkstok het een en ander blijft hangen... als het gaat om dure feestjes en weet ik veel wat. En die artiesten en muzikanten dan alleen maar lekker schrijven en muziek maken. En vervolgens gaat, die, gaat dat geld ergens in een hele grote pot... in een, een of andere duur Kantoorpand, zo werkt dat dan. En ik maar draaien, ja, en dan eh, krijg je vanzelf wel de opbrengsten. Zo zegt uh, dat dan. Eh, Rufaida zegt niet dat de Buma-mensen de boel opmaken. Maar ik zeg dat. Dat het wel even duidelijk is. Um, Berlin is natuurlijk de lofzang op de Duitse stad.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 Hanneke Laura met Nieuw. Uh, dat, eh, zij komt oorspronkelijk uit eh, het midden van het land. Ergens uit Gelderland. Daar komt ze oorspronkelijk vandaan. Maar ze woont in Scheveningen. En dat is niet zo gek hier, ver hier vandaan. Als je gewoon met de fiets lekker door de duinen rijdt... dan ben je binnen anderhalf uur in Zandvoort. Ik heb het zelf geprobeerd, hoewel... Hanneke misschien eh, ook, mm, misschien ook wel zo snel kan rijden. Ja, je weet het niet. Eh, mijn snelste tijd was in ieder geval anderhalf uur. Dus dat eh, weet ik dan in ieder geval wel. Berlin hoorde je daarvoor met uh, Ruvaida. Daarvoor heette ze Southbound. Maar tegenwoordig doet ze het onder haar eigen naam. En ja, dat nummer is dus eigenlijk een beetje een lofzang op een, op een stad. Eh, nu ben ik eh, bezig om eh, een aantal mensen hier naar de studio te krijgen. Eén ervan is Michel Ebbe. De ander is een persoon die nogal heel erg thuis is op de piano of op de toetsen, hoe je het maar noemen wilt. En de man heet Thomas Florissen. Dat is zijn echte naam. Maar onder de meeste mensen in Rotterdam heet hij T.B. Florissen. En een van de nummers die hij heeft gemaakt is... The War is Almost Over. En dat is het nummer wat je nu gaat beluisteren. white flag of redemption will reveal my whereabouts. There's got to be a reason behind this never ending dreams. It could be the change of seasons, it might not be what it seems. I know I've made some big mistakes, but I am human too. I try to be the better man, and it's the best that I can do what comes around just goes around. That's how it's always been. I tried to hold on to my pride, but I fell down again. said to me. She turned around, walked through the door, and I had to let it be. People look so different, and I don't recognize my home. It feels like I've been sleeping. Now another year has gone. Step by step, I found the answers to the things I asked myself. I knew this day would come. I was slightly niet uit de playlist eh, weg te rammen. Deze eh, van uh, Nausicaa met Hey You. Ik heb al meerdere malen gezegd dat die band half Duits, half Nederlands is. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ehm, daarvoor hoorde je trouwens T.B. Florissen voor Intimi Thomas Florissen. En hij komt deze kant op samen met uh, Michel Hebben. Dus, en die vinden we straks terug in het tweede uur. Dus dan weet je dat ook. Dit is een lekker zomers plaatje. Komt uit Haarlem. Het heet uh, Heartbeat is van Joost Dobbe. we don't love ourselves, we can love another too. Find you, find you, find you, find you, find you, find you, find you, find you. De dame die eh, hierop hoort is Lisanne de Koning. En zij komt na de zomervakantie hier naartoe. En het leuke, ze heeft een link met Michel Ebbe. Die man die zit zo centraal in dit eh, programma verstopt. Ja, want eh, hij was een van de juryleden die ervoor gezorgd heeft... dat Lisanne de Koning die Young Quiet, Quiet in Delft heeft weten te winnen. Dat was afgelopen weekend het geval. Maar Dylan Sonne van Love Eric Sound System was al langer al overtuigd van de kwaliteiten van uh, Lisanne. En dit stamt uit 2014, Love Will Find You. Eh, uit eh, ja, de voorronde van de Rob Agda kan bijna niet anders zeggen. En toen werkten ze al samen en dit nummer heeft Dylan zelfs ook nog gespeeld tijdens de Rob Agda Kan je nagaan. Daarvoor een andere halemer, Joost Dobben met Heartbeat. nu weer tijd voor de eigenwijze polder indie van de jongens van Herb Excellent Adventure. Here's Hot Love Disco. Make love. Eline was dat met Naar de Maan. En eh, dat is al de tweede die ze hebben uitgebracht. Benieuwd eh, wanneer ze met de derde gaan komen. Want eh, sinds de oprichting van de band zitten ze eigenlijk elke week in dit programma. Eerst met Staakt, dat was het eerste werkje wat ze hebben uitgebracht. En dit was eigenlijk al de opvolger. en ik heb zo'n bang vermoeden dat ze al bezig zijn met een complete EP... Maar eh, op het moment dat, dat zover is... dan mogen ze nog een keer gewoon eh, bij ons uh, langskomen. Mogen ze het ding meenemen. En dan zullen we daar uiteraard aandacht aan besteden. En wellicht... Als we heel netjes en braaf zijn... gaan we ook nog even vragen of ze nog wat willen spelen hier in de studio. Maar dan moeten we wel heel erg goed weer van huis kunnen komen. Sophie Platenkamp is de leadzangeres. En is eigenlijk ja, degene die... Ehm, eerst bij Capgrass heeft gezeten. De opvolger van Capgrass heet Pandey. En die gaan we straks eh, nog uh, terug horen in dit eh, programma. Want dan weet je dat ook weer. weer terug, naar een tijdje terug. Hij komt uit Zandvoort.